7 uur. Even kunnen met het NOS Journaal. Er zijn vorig jaar iets minder verkeersboetes uitgedeeld dan in 2016. Het waren er zo'n 9,2 miljoen, onder meer voor te hard rijden, door rood rijden en bellen in de auto. In 2016 waren het er zo'n 200.000 meer, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vooral effectief voor justitie waren de trajectcontroles op snelwegen... Vooral op de A2 en de A12 rond Utrecht werden vorig jaar veel automobilisten geflitst. De ChristenUnie wil zwaardere straffen voor mensen die religieus of racistisch geweld plegen. Aanleiding is de vernieling van een Joods restaurant in Amsterdam vorig jaar. Een man sloeg toen met een stok met een Palestijnse vlag de ramen van een koosje restaurant in. De dader wordt verdacht van vernieling en poging tot diefstal. Volgens de ChristenUnie komt de man daarmee te makkelijk weg. In Taiwan zijn zeker vier mensen omgekomen bij de zware aardbeving gisteravond. Zeker 200 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. De aardbeving in het oosten van Taiwan had een kracht van 6,4. De uitbraak van het norovirus in Pyeongchang lijkt onder controle. De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de 1200 beveiligers van de Olympische Spelen niet langer in quarantaine worden gehouden. Wel zijn er nog steeds 11 zieken, 8 Koreanen en 3 buitenlanders. Zij worden nog apart gehouden. Het norovirus veroorzaakt braken en diarree en is erg besmettelijk. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn voor een kort bezoek in China. Ze zijn uitgenodigd door de Chinese president, al voor de derde keer in vier jaar tijd. Dit keer praten ze vooral over de handel met China. Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken is ook mee om te praten met zijn Chinese collega. Het weer, het vriest nog licht. Pas in de middag komt het kwik een paar graden boven nul. Verder vandaag droog en zonnig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer. Een kwartier vertraging is er op de A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knooppunt Gouwen op de A27 Preda Utrecht 10 minuten vertraging tussen Knoopend Gorkum en Lexmond.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 And when you go. van Zandvoort, op 106.9 FM Young money, young Too many girls. Ay. Met her out in Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. Ay. When she drop it low, put it on the ground.